Volgens Trump is er fraude gepleegd door stemmen met de post. Daar is geen bewijs voor, maar hij wil dat alle papieren nog eens bekeken worden. Voorlopig staat Biden in het hele land op kop, maar de verschillen zijn klein. Beide kandidaten wachten gespannen af, zegt correspondent Marieke de Vries. Ja, zij wachten de uitslag gewoon af op de plekken waar we ze het laatst gezien hebben, zullen maar zeggen. President Trump in het Witte Huis waar vandaan hij tweet. En hij tweet eigenlijk vooral ehm, eh, ehm, eh, eh, verdeeldheid. Hij zaait de twijfel over die legitimiteit van het telproces, van de stemmen. De uitslag kan nog uren, misschien wel dagen op zich laten wachten. In Twente willen ze een lockdown kosten wat het kost voorkomen. Gisteren zei premier Rutte dat in regio's waar, veel te lang, waar lang te veel coronabesmettingen zijn... de maatregelen misschien nog strenger worden. Bijvoorbeeld met een avondklok en scholen en winkels die dicht moeten. Ook in Rotterdam moeten ze misschien ingrijpen, maar daar zien ze nog meer regels niet zitten. En wat mij betreft eh, kan zo'n lockdown eh, alleen maar gedragen worden door de stad Rotterdam... als er echt ook een specifieke compensatieregeling komt voor de Rotterdamse en Dordtse ondernemers. Bijvoorbeeld met een extra steunpakket. In de buurt van Velsen, Noord, eh, Velsen in Noord-Holland zijn een auto en een bestelbus frontaal op elkaar gebotst. De bestuurder van de auto is overleden. De passagiers en de twee mensen die in de bestelbus zaten zijn alle drie gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En veel mensen willen op zonvakantie naar Curaçao. Het kabinet zei gisteravond dat je niet op vakantie moet tot half januari. Maar dat het advies niet geldt voor het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Volgens Toei kan het allemaal prima. Wij begrijpen dat de regering het aantal besmettingen zoveel mogelijk wil beperken. Dat willen wij ook. Daarom voeren wij geen reizen uit naar gebieden met een eh, oranje, dus afradend reisadvies. Alleen met een groen of een geel reisadvies. Voor Curaçao en Bonaire geldt code geel. Wat betekent dat Nederlanders er dus op vakantie kunnen. Voor de andere vier eilanden geldt een oranje reisadvies. En dan nog het weer. Het koelt vanavond snel af. Vannacht is er kans op mist en kan het plaatselijk licht vriezen. Morgen bewolking en af en toe wat zon. Het wordt 7 tot 11 graden.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 je t'oublie. Écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme. can mend a broken heart. I can fix it. One, two, three. I can take away the pain. You can count on me. I can mend a broken heart. I can fix it just like me. I can take away the pain. Give you love that's true. van Zandvoort, op 106.9 FM. my mind Try to fool yourself till you believe it. That you're better off not and not feeling.